Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Vijf dagen na de aanslagen in Noorwegen heeft de politie toegegeven dat het door geldgebrek lastig is om snel te reageren op incidenten buiten Oslo. Er was direct al veel kritiek op de politie, die ruim een uur nodig had om het eiland Utøya te bereiken. Een politiechef heeft nu erkend dat de inzet van de Noorse politie te lijden heeft door bezuinigingen. Het ziekenhuis in Arnhem roept een aantal oud-patiënten op om zich te laten testen op MRSA... Dit jaar zijn in het ziekenhuis 12 patiënten met de bacterie besmet geraakt. Dat is meer dan normaal. Het ziekenhuis denkt dat het een vrij besmettelijke variant is. De patiënten die een bepaalde periode van dit jaar op de afdeling chirurgie en traumatologie hebben gelegen, wordt gevraagd om voor controle naar de huisarts te gaan. Justitie in Amerika verdenkt ING van banktransacties met landen die op de Amerikaanse zwarte lijst staan. Het zijn landen als Cuba, Syrië en Iran. De Amerikanen treden streng op tegen overtredingen van bedrijven en banken. ING deed tot 2006 zaken met die landen. In april maakte ING in zijn jaarverslag al melding van het onderzoek. De bank houdt rekening met aanzienlijke boetes of sancties. Op de A58 in Zeeland zijn vijf mensen gewond geraakt bij een kettingbotsing. Bij Middelburg botsten tien auto's op elkaar. Op de vluchtstrook stond een busje in brand en door de rook zijn andere automobilisten gaan remmen en tegen elkaar gebotst. De gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het weer, stapelwolken, af en toe zon, maar ook kans op een bui, mogelijk met onweer. Het is 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. In de Randstad is het druk op de weg naar Spakenburg op de N199. Daar staat tussen de aansluiting A1 en Spakenburg 3 kilometer.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 saying no, no. come, come, come on in. Oh, yeah, that's it, that's it, that's it. Use it to pull to get it, get it, the that's it, that's a dance it, baby. Hey, mom, what your mama gonna say? She finally let you party like this guy. Sing mom, mom, mom, mom, sing in the garden. Does anyone wanna go dance up on the roof? anyone gonna go waltzing in the garden? Is anyone gonna go dance up on the roof?